Daarin wil Trump ook ingaan op de gespannen verstandhouding tussen de VS en Oekraïne. Eerder vanavond zocht Zelensky openlijk toenadering tot Trump... nadat ze vrijdag ruzie hadden gekregen in het Witte Huis. Het is nog niet duidelijk of Trump de militaire steun aan Oekraïne weer wil hervatten. Premier Trudeau van Canada is woedend over de importheffing die de VS sinds vandaag op Canada heft. Hij noemt de maatregel heel stom en kondigt als tegenmaatregel ook een heffing van 25% aan. President Trump heeft in een reactie gedreigd de heffing op producten uit Canada te zullen verdubbelen. Tegen Amerikanen zei Trudeau dat Canada deze handelsoorlog niet wil. Vandaag voerde Trump ook importheffingen in op producten uit Mexico en China. Daardoor hoopt hij dat Amerikanen meer producten uit eigen land zullen kopen. Strenge regels om vervuiling van Europese zeeën tegen te gaan werken niet goed. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. Zo dumpen schepen nog altijd olie en afval. Drie jaar geleden besloot de EU om schepen beter te controleren. De Rekenkamer concludeert nu dat controles niet toereikend zijn... en dat sancties te mild zijn of helemaal niet worden opgelegd. Ruim 9000 mensen hebben tot nu toe het condoleanceregister voor Diewertje Blok ondertekend op de website van het Sinterklaasjournaal. De reacties komen van kinderen, maar ook van ouders en grootouders, meldt Omroep NTR. Ook in Museum Beeld en Geluid in Hilversum ligt een condoleanceregister. Dat is vandaag ruim 150 keer ondertekend. Diewertje Blok overleed zondag aan de gevolgen van kanker. Ze was 67 jaar. Het weer, vanavond en vannacht helder. Daardoor koelt het snel af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen lokaal eerst mistig, maar het wordt al snel zonnig met 13 tot 16 graden.